Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zo snel mogelijk de ziekteverzuimdossiers van het personeel op orde brengen. Dat zeggen de vakbonden naar aanleiding van een rapport van TNO. Daaruit blijkt dat dossiers van langdurig zieken vaak niet compleet zijn... niet worden bijgehouden of zelfs zoek zijn. De nationale politie heeft verbeteringen aangekondigd. In de Amerikaanse stad Cleveland is een jongen van 12 overleden nadat hij was neergeschoten door een politieagent. De jongen had een nepwapen bij zich, maar de agent die hem onder vuur nam dacht dat dat pistool echt was. Normaal gesproken hebben dat soort nepwapens een oranje sticker om ze te kunnen herkennen, maar die ontbrak op het pistool van de tiener. Het Israëlische kabinet heeft een controversiële wet goedgekeurd. Daarin wordt het land gedefinieerd als de staat van het Joodse volk. Het parlement moet de wet nog goedkeuren. Premier Netanyahu stelt dat de wet nodig is om vast te leggen dat Israël Joods en democratisch is. Het wetsvoorstel zal mogelijk de spanningen tussen Arabische Israëliërs, Joden en Palestijnen verder aanwakkeren. De afgelopen tijd liepen die al op door meerdere aanslagen. De Tunesiërs mogen in december waarschijnlijk opnieuw naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe president. De verwachting is dat geen van de kandidaten vandaag genoeg stemmen heeft gehaald om in één keer gekozen te worden. Het kamp van de seculiere sepsie heeft de overwinning opgeëist en zou een grote voorsprong hebben op de nummer 2 interim-president Marzouki. Nederlandse experts gaan helpen de metro in New York beter te beveiligen tegen water. Ingenieursbedrijf Arcades moet straks voorkomen dat de tunnels onderlopen, zoals gebeurde tijdens orkaan Sandy in 2012. Het project gaat 21 miljoen euro kosten en gaat vijf jaar duren. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe en gaat het regenen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen is er in het zuiden nog kans op regen. Verder droog met wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden.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 that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So, politicians, this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. We're too young. you love it like I love it.